uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Uruguay zijn gewonnen door de centrumlinkse Yamandu Orsi. Bijna alle stemmen zijn geteld en de politicus uit de oppositie kreeg bijna 50 Het verschil tussen de kandidaten was klein. Orsi's centrumrechtse rivaal Alvaro Delgado kreeg 46 van de stemmen. Orsi zegt niet van plan te zijn de belastingen te verhogen... en hij wil samenwerken met de EU om georganiseerde misdaad aan te pakken. De afgelopen vijf jaar was er een conservatieve regering in Uruguay. Hezbollah heeft de afgelopen dag enkele honderden raketten gelanceerd richting Israël. Eén persoon raakte daarbij zwaar gewond. Het komt zelden voor dat de militante beweging zoveel raketten afvuurt. Tegelijk bombardeerde Israël de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij zouden drie doden zijn gevallen. De strijd om het presidentschap in Roemenië gaat waarschijnlijk tussen de huidige premier Ciolacu en de rechtse Georgescu. Die laatste gaat met bijna alle stemmen geteld verrassend aan kop in de eerste ronde van de verkiezingen. De tweede ronde is op 8 december en rond die tijd kiezen Roemenen ook een nieuw parlement. De politie heeft een verdachte in beeld voor het verspreiden van een gerucht over een schietpartij. Gisteren gingen op sociale media berichten rond over schoten op verschillende scholen in Breda. Een minderjarige uit België zou die berichten hebben verspreid. Volgens de politie is er geen sprake meer van een dreiging. In een Belgische dierentuin is een beer overleden na een gevecht met een soortgenoot. Het gebeurde tijdens openingstijd in het park Paira Daisa in Henegouwen. De gewonde beer was zo toegetakeld dat werd besloten om hem in te laten slapen.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 Of the life, of the life, of the life we're living. I just wanna live. 106.9 ZFN you, baby bijna thuis ben, dan weet ik dat ik bijna call Mario. I hope this works out. Cardio. Till then, let's fly.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 Ook Israël heeft bombardementen uitgevoerd op Beirut. Uruguay heeft een nieuwe president gekozen. Het wordt de centrumlinkse Yamandu Orsi. Hij kreeg bijna 50% van de stemmen. Orsi wil armoede en corruptie bestrijden. In een Belgische dierentuin is een beer overleden na een gevecht met een soortgenoot. Het gebeurde tijdens openingstijd in het park Paira Daiza in Henegouwen. De gewonde beer was zo toegetakeld dat werd besloten om hem in te laten slapen. En het weer. De dag begint met buien in het noordwesten. In de loop van de dag trekt de regen dan langzaam richting het oosten.